op Radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland. 501. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. started shaking my ground Douwe Bob, You Don't Have To Stay op jouw Radio 501. Goedemiddag, het is vandaag 3 eh, over 2. Het is 5 oktober 2013 en ik heb er hartstikke veel zin in. Welkom eh, bij de 75ste van volgend Ja, het is bijna nog reden voor een feestje ook, de 75ste. Maar dat feestje stel ik nog 25 uitzendingen uit. In eh, november gaan wij een feestje geven, ik en Matthijs. Want dan is ons, onze 100ste uitzending, dames en heren. Ja, en dat, dat komt echt al akelig snel dichtbij, moet ik zeggen. Nou ja, akelig niet, maar... Het verbaast me toch hoe snel dat gaat. Want ik zit hier, ik noem het nog maar een keer, ik zit hier sinds 9 maart 2013. En het is vandaag 5 oktober 2013. Nou, reken maar uit. Eh, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober. Dus ik zit hier nu bijna 7 maanden. En ik zit nu al bijna op mijn honderdste uitzending. Het gaat echt bizar snel allemaal. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want ik hoop dat ik nog echt maar gewoon nog een heleboel, uh, nog gewoon tien keer zoveel uitzendingen maken of zo. Het zal wel hartstikke leuk zijn in ieder geval. En eh, ik hoop natuurlijk ook dat jullie er dan gewoon bij zijn. Want ja, ik eh, heb vandaag in een, een propvol format van je meegenomen. Natuurlijk het gekke genre gedeelte over 25 minuutjes. De laatste dag voor de band van de week Jump Jump Dance Dance. Vandaag hoor je Metro en Modern Eyes. Ehm, ik heb er een hele bijzondere pitchplaat meegenomen. ja, dat is het nieuwe item sinds donderdag zit dat in het format verwerkt ja, het is weer echt eh, een, een, hele foute plaat die ik vandaag mee heb genomen. Net als eh, gisteren eigenlijk. Wat had ik gisteren ook weer? Oh nee, gisteren viel het op zich wel mee. Like One Direction. Nou ja, dat eh, kan ik, vind ik dat niet echt heel erg fout of zo. Maar daarvoor had ik dus Dragon die Theme van Ozone. Nou, ja, Noem Noema Jee, Noema Noema Noema Jee. Nou ja, dat was in ieder geval een, eh, een mooi feestje. Even kijken, eh, er gaat weer een plaatje toegevoegd worden aan het lijstje van mijn favorietjes. Eh, dat, dat is de plaat waar ik, ja, de, de, eerste plaat die ik, waarmee ik in aanraking kwam met het genre dubstep een beetje. Ja, ik denk dat was voor mij, voor veel mensen van mijn leeftijd niet, dat ik, dat ik zeg maar niet de enige was die met, via, via, die plaat in aanraking kwam met dubstep, om het zo te zeggen. Even kijken, ik ga de langste plaat draaien die ik ooit gedraaid heb. Ja, exact 10 minuten lang. Dat hoor je in de tweede uur. Ja, dat uh, eh, hou ik nog even geheim welke dat is. Want eh, het is toch een. Eh, ja, ik had het laatst zomer weer zin in die plaat. En ja, ik vind het meestal wel even, net even te lang om te draaien. Maar ja, weet je, als je, als je er zin in hebt, dan draai ik er gewoon 10 minuten lang maar liefst. Maar ja, dat is pas over een uurtje of zo. ik heb nieuwe muziek voor je mee. De nieuwe single van The Wombats heb ik voor je meegenomen. En dat vind ik wel heel erg vet. Want dat, die heb ik ook ooit nog live gezien, de Wombats. En dat was ook een feestje dat we in 2011 hebben mijn hoofd in de Melkweg Amsterdam. Of Paradiso, één voor de twee. Volgens mij de Melkweg. Maar ja, in ieder geval, ze hebben nu dus een eh, nieuwe single uit. Die heb ik voor je meegenomen. Die hoor je straks in het tweede uur ook nog. En ja, natuurlijk van alles. En weer hartstikke veel muziek natuurlijk. Deze titel wilde ik eigenlijk gisteren gebruiken om aan eh, Chris voor te leggen. Maar ja, toen was hij er niet. Toen zat hij in het kantoor van de buurman. En ik zende, zende, zende, zende, toen nog gewoon uit vanaf het, eh, de studio hier. Maar ja, dus draai, schuif ik hem een dagje op en draai ik hem zelf. En kondig hem ook zelf aan. Cosa Mostra, Lianox Sartarunia. Morning wandered through time, through the eons, by the immigrants' dance. Can you feel it? It's the sound of our land. Can you hear it? It's the voice. No 8. De The Real Youth, We Are. Ik vind het nog steeds echt een hele toffe Nederlandse band. Ik heb ze dus live gezien op eh, Dijkpop afgelopen juli. En dat vond ik echt een... Eh, ze maakten er een leuk feestje van, want iedereen stond uh, vooraan te springen. En dat deden ze erg goed, vond ik heel vet. En Koza Mostra daarvoor, met Lia Noxorta Rudia. En ja, ook dat is echt een hele grote band. Die hebben toen meegedaan met het Songfestival. En daar hoge ogen gegooid in, ja, in gewoon een beetje de muziekwereld. Met het nummer Alcohol is Free. En ja, ik heb ze daar ook een beetje mee opgepikt. Ik had het voor het eerst gehoord bij Matthijs volgens mij. Maar toch even research gedaan. En ja, is het zelfs, zijn zelfs een band van de week geweest van mij, uh, eh, Koza Mostra. Ik vind het heel, eh, hele fijne muziek wat, eh, wat die Grieken maken, want dat is het Griekse muziek. Het is ook de enige Griekse band die ik ken de enige Griekse band die ik draai. Dus ja, ik vind het een, eh, een, een leuke combinatie. Even kijken, verder met de huidige band van de week, Jump Jump Dance Dance. Tijdens twee jongens uit Los Angeles en die maken electro-rock. En ja, dat vind ik zelf een hele leuke combinatie. En eh, ja, ik ben heel erg tevreden dat ze dat doen. En dat heeft ze ook een plaatsje in de eh, de eregalerij van mijn programma opgeleverd. Oftewel, Band van de Week. En ja, als je Band van de Week bent geweest, dan weet je, dan, dan kom je er wel. Kijk maar naar Disclosure, ook Band van de Week geweest, ja. Zelfs disclosure inderdaad, het kan wel hè. Maar ja, deze week dus Jump Jump Dance Dance. Vandaag hoor je nog twee plaatjes en we beginnen met Metro. achievement. en en Greta's Beg zijn dit. Met Chronicles of a Fallen Love. Ja, het is een beetje een beetje zonde plaat, want er gaat geen één keer echt keihard los. Maar toch vind ik het een hele vette plaat, want het blijft een beetje de hele tijd hangen in... Eh, ja, het, gaat gewoon niet, niet helemaal echt los zoals je bij andere dance hebt. En nu heb je dus anderhalf minuut gewoon van dit nu op dit moment. Dus daar schiet je ook niet veel mee op. En daarvoor uh, de band van de week Jump Jump Dance Dance en Metro. Jood in de tweede uur de laatste plaats van eh, de Los Angeles mannen. De mannen uit Los Angeles. En ja, dat is tenminste als band van de week zijn er dan gaan waarschijnlijk nog wel vaak langskomen. En ik heb zo'n vaag vermoeden dat ze ook wel een keertje in het lijstje van favorietjes belanden. Het lijstje van favorietjes waar overigens vandaag weer een plaat aan toegevoegd gaat worden natuurlijk. Dat doe ik aan het einde van het eerste uur. Want ja, anders heb ik geen tijd meer voor de pisplaten. Dat doe ik in het tweede uur. Ik heb een beetje het hele format eh, hersteld. Ik heb nu alles weer zo goed als helemaal op orde. Dus ik kan er weer helemaal tegenaan voor de komende maanden. Want ja, ik denk dat dit toch wel het... Eh, voorlopig wel weer het eh, definitieve format gaat worden zoals het nu is. Het was natuurlijk altijd de korte connectie, maar die is al een tijdje uit. Dus toen moest ik een vervangende, vervangend onderdeel hebben. En dat is nu de pitchplaat geworden. En ja, het, onderdeel dat eigenlijk onvervangbaar is, dat nooit vervangen kan worden. Dat is natuurlijk het gekke genre gedeelte. En dat hoor je over acht minuutjes. En dan heb ik jouw hulp weer kei en keihard nodig. Ik leg je straks alles uit als je voor het eerste keer luistert. Het lijkt me niet. Maar ja, toch nog even, even, even, wat, om te, even wat op te noemen. Eerst Heavy Light en Hey. is Radio 501. I read the rules before I broke them. I broke the chains never heard this before. But I'd rather lose a fight than miss the war. And I ain't wishing competition or fishing for it. I'm just living in a system, conditions are poor. I've been lost in the rhythm and misinformed. Too many late nights hitting the liquor store. Too many bad decisions, half ass attempts. No sweat, no fear, no blood, no tears. I go hard. And I ain't making up no excuse. I'm overdue, I don't do what I'm supposed to do. Cause you can think about it, man, we're supposed to lose. It ain't all picture perfect ocean views. No, I was a first class rookie, taking out bullies in my all black hoodie. Man, and mystery. You know the history. Get it or forget it, cause poof, I'm out of here. I read the rules before I broke them. I broke them. Uh-huh. I broke the chains before they choked me out. And I pay close attention. I've been hot and I've been real low. Yeah. I've been beaten and broken, but I healed though. So many ups and downs, roughed up and clown. We all got problems, but we deal though. I'm trying to do better now. Find my inner peace, learn my art form, and find my energy. When my back's on the wall, I don't freeze up. Now I find my inner strength and I re up. Here we go. I know I never been the smartest, the wisest, but I realize what it takes. Never dwell in the dark, cause the sun always rises, but gotta make it to the next day. It's a feeling that you get in your lungs when you run, but you're running out of air and your breath won't come, and you uh, wheezing. Gotta keep it moving, find that extra uh, and push your way through it. I've had bad habits, but I drop them. Drop, drop, drop, drop it. I've had Mighty Ninja, Mighty Ninja, Mighty Ninja. I've had bad habits, but I dropped them. I dropped them. I've had opponents, but I knocked them. Classified en Inner Ninja, een Canadese rapper. Ja, en het begin van het jaar was ik eh, wel een beetje gek van deze platen. En draaide, of nou ja, voor mij draaide ik hem ook wel vaak en luisterde ik hem helemaal heel erg vaak. En nu heb ik hem echt al nou, ik denk al een maand of drie niet gehoord. En dan denk ik van, hmm, ja, is toch nog steeds wel een lekkere plaat. Classify dus met Indonesia en daarvoor Heavy Light en Hey. Een plaat die ik eigenlijk gisteren toe wilde voegen aan mijn lijstje van favorieten. Maar ik was het helemaal vergeten omdat ik geen format bij me had. Dus ja, eigenlijk is dat een eh, gemiste kans. Want die wil ik ook al maanden toevoegen aan het lijstje. Maar ja, dan eh, doe ik dat woensdag wel of zo. Maakt niet uit. Even kijken, het is half drie. Het is tijd voor het enige echte. Dames en heren, het gekke genregedeelte is er weer. Het bakje is nu echt, het begint nu langzamerhand echt wel een stuk leger te worden. Ik heb net, ja, dat heb ik al een paar keer gezegd. Ik heb nu een blauw bakje erbij. En het blauwe bakje zit nu vol met genres die het al geweest zijn. Dat betekent dat ik niet meer twee keer dezelfde genres pak in een week zoals ik laatst dus had. Drie, drie keer achter elkaar de genres dat ik de week daarvoor al had. Schoot ook niet echt op. Maar ja, dat betekent wel dat het eh, steeds spannender wordt met, uh, eh, en dat er steeds gekkere genres naar boven komen ook natuurlijk. Want ja, gisteren had ik nog eh, onder andere hadden we classic rock gepakt en covers. En dat zijn, nou ja, dat zijn, dat, daar mag je niet over klagen, want dat zijn gewoon genres. Nou ja, cover is niet echt een genre natuurlijk, maar ja, dat... mocht er ook wel eens nog wel zijn. Ja, dat, dat mochten we niet klagen, want ik en Joep, want dat was natuurlijk ook wel te doen. Dat, dat was niet echt heel verschrikkelijk of zo. Maar ja, het is natuurlijk de vraag wat het vandaag weer gaat worden, hè? Wordt het dan toch een keertje boyband die Matthijs van der Meer erin heeft gedropt? Of wordt het toch een keertje Hindoestaans? Of wordt het zeer fout? Ik, voor mij zag ik zelfs dat jazz er ook nog in zat. Het kan weer alle kanten op. En ik begin steeds zenuwachtiger te worden om het zo te zeggen. Ja, ik, ik, ik vraag me gewoon zo af wat ik moet als het Hindoestaans wordt. Ik heb eh, geen flauw idee, maar we gaan het allemaal eh, ondervinden. Vooral omdat ik nu bijna alweer eentje pak. En jij, nou ja, ik, eh, ja, ik heb dus eh, nog één keer even uitleggen voor de duidelijkheid. Het groene bakje zit vol met genres en eh, ik pak een genre uit het bakje. En jij kan jouw favoriete plaats van dat genre dat ik zo meteen uit het bakje haal aanvragen. Jawel, dames en heren. Het Gijs, laagstreepje Hoogland, het Radio 59 of Twitter. Of natuurlijk op de website www.radio501.nl. Daar zie je een kopje live luisteren. Daar moet je dan op klikken en dan moet je even naar de chatbox. En daar kun je dus eh, jouw favoriete plaat aanvragen van het channel dat ik zo meteen ga pakken. Zo simpel is het. En ja, dat is het leuke dat het alle kanten op kan gaan. Dit is trouwens het eerste, echt het eerste onderdeel wat ik had sinds ik, eh, sinds ik vier uitzendingen in de week heb. En dat weet ik nog precies. Dat staat trouwens hier in de computer ook nog. Dat was ehm, volgens mij, ja, dat was uh, eh, 15 mei. Dat was de dag na mijn verjaardag. Toen begon ik met vier uitzendingen in de week. Kun nou, nagaan. Dus zo lang ben ik al bezig. Ja, sindsdien is het met, die, met het aantal uitzendingen ook wel echt omhoog geschoten. En ik denk dat ik alles nu nog maar richting de, ja, wat zal het zijn? Tegen de 30 aanliep of zo. En nou zit je op 75. Zo snel kan dat natuurlijk gaan. Hè. Maar dat maakt het leuk. Nou, ik heb er één gepakt. Ik heb er één in mijn handen. Ik zet het je terug, dit is dus het definitieve genre van vandaag. Het genre van vandaag. 5 oktober 2013, 75 het hoogtijdverhogend. Het kan weer alle kanten op gaan. Wat zal het zijn? Vraag zo meteen jouw favoriete plaats van dit genre aan. Het gijslaagstreepjelgat, het Radio 501. Het is vandaag geworden... Hardcore. Kijk eens even, dames en heren het is hardcore geworden. Nou, dat valt niet echt in, het, eh, in de categorie van vandaag. Omdat ik niet, nou, juist een dag heb dat ik niet zulke hele harde muziek klaar heb staan. Wordt het hardcore? Nou, dat wordt een dingetje hoor. Jouw favoriete hardcore plaats? Jongen, jongen, nou, dan eh, <laughs> ga ik zelf ook maar even flink aan. ik. Want dat is ook niet echt mijn eh, favoriete genre. Maar daar is, daarvoor is het gekke genre gedeelte natuurlijk. Dit kan je toch wel een gekke genre noemen. Ja, want dit hoor je niet vaak op de radio, hardcore. Wat grappig zeg. Ik Ga we kijken hoe ik mezelf hieruit kan redden, om het zo te zeggen. Vraag jouw favoriete hardcore plaat aan, dames en heren. Het gijslaagstreepje Hoogland, het Radio 501 of de website www.radio501.nl slash live bij de chatbox. Jouw favoriete hardcore plaatje. Nou, dit wordt een hele lastige klus voor me, denk ik. Eerst de Foster People en Houdini. can't fall Houdini. Dat is eh, niet echt het eh, genre van vandaag waar het invalt. Want het genre van vandaag is dus hardcore. En ja, ik zal even de desbetreffende Wikipedia pagina erbij pakken. Dan kan ik, eh, kijk, ik zit nu dus op de, wat, ik kan nog kiezen tussen van, bepaalde, bepaal, wat is nou? Wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Bepaalde, bepaalde subcategorieën van de hardcore. Ik kan de hardcore house, hardcore rap en hardcore punk. En dat betekent dat, dat maakt het voor mij wel wat leuker, want ik wil. denk dat ik al een paar hardcore punk bandjes weet keiharde hardcore punk. Maar dat maakt niet uit. Um, even kijken of ze erbij staan. Ja. Oh ja, die staan dan allemaal op eh, Epitaph Epitap Records. En dat is dan echt een, eh, een punkrock eh, label. En daar staan heel veel uh, lekkere punkbands op. Nou ja, ik, zal, ik denk dat ik hier wel wat uit kan halen. Ja, ik, ik begin langzamerhand wel een beetje positief hier in te gaan staan. Dan moet ik even zoeken op die band. Deze desbetreffende band heb ik ook live gezien op uh, Seagate Festival. En ja, ook oh, dat was een, ehm, eh, ja, ik vond het een, ja, bijzonder, eh, bijzonder optreden, om het zo te zeggen. Ehm, ik... ben eerlijk gezegd nou ook weer niet zo... Ik ben eh, van veel dingen thuis, maar er zijn een paar dingen waar ik niet zo heel erg in thuis ben. En dat heb, heb ik al een paar keer gezegd in het genre gedeelte. Maar ook hardcore en, en hard, keihard, keihard rock en zo hoeft van mij ook weer niet. Dat, daar staat ik ook, ja, dat vind ik wel oké, maar ik ga er niet voor naar een concert of zo, weet je. Ik zeg niet van, wow, moet ik zien? En moet ik luisteren? Moet ik een iPod hebben? Zo. Nee, dat nou ook weer niet. Maar ja, ik eh, was toch even benieuwd wat eh, deze band nou eigenlijk deed op dat festival. Want het klonk van eh, heel ver af wel, wel grappig. En we hadden toch, niet, we hadden toch wel zoiets van, nou, dan kunnen we wel even gaan kijken wat het nou eigenlijk is. En ja, is het, als, ja dit, ik denk dat dit wel hardcore punk mag noemen, inderdaad toch wel het meest bijzondere concert dat ik gezien heb op Seagate. Na Kees van Mol al die planten en Shikari en Meltdown. down. down. Down, down. Shikari en Meltdown. Dat kan je nog wel, eh, ja, dat kan je wel hardcore punk noemen volgens mij. Het was echt, uh, dan moet je even voorstellen dat het 40 graden was. Dat, eh, dat je dan in, nou, we stonden in de schaduw en dan was het nog 40 graden. Dat je dan daar staat en dat je dan niet bent hoort. En ja, dat is best wel ruig om eerlijk te zijn. Zometeen draai ik dan jouw favoriete hardcore plaatje op de radio. Moet je maar even aanvragen. Het Gijslaagstreepje want het Radio 501 of op de website 501 radio501.nl. night falls and towns become circuit boards, we can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now, I feel each and every fragment. trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spent the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that. But I hate when conversation slips out of our grasp. promises you pass me up so as not to break a promise. Scattered polaroids and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion. This is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the evening unpacking books from boxes. You passed me up, so it's not from Boxes. Ja, ik had nog even, nog even gekeken op de Wikipedia wat die er nou over te zeggen heeft over het genre hardcore. In die zegt toch wel hier iets opvallends hoor. Ik zit nu dus weer eh, terug in het eh, genre hardcore punk. Want ja, dat eh, valt ook onder hardcore. Hardcore blijkbaar. En daar staat dus een, de gitarist van Minor Threat. die speelt tegenwoordig in, dan komt het hè, hardcore band Bad Religion. En nou moet ik eerlijk zeggen dat ik Bad Religion geen hardcore band vind, maar echt gewoon een, een puur punk band, puur zang, om heel eerlijk te zijn hoor. Maar ja, hè, zoals ik wel vaker zeg, als Wikipedia het zegt, dan zal het wel zo zijn hè. Als Als Nederland, dan draai ik wel Bad Religion en True North. beveiligd is het meerpunt. Maar ja, als Wikipedia zegt dat het uh, hardcore is, dan, eh, dan zeggen we wel dat het hardcore is hoor. Vind ik trouwens wel leuk, want als ik deze plaat ervoor opzet. Ik heb hier zo'n echt een, een mama's, mama appelsap in gevonden, weet je wel. Dat is dus een dingetje wat eh, lijkt alsof je het zegt, maar ja, dan is het heel wat anders. Moet je opletten op het allereerste zinnetje wat hij zingt. I'm prepared to pop. Ik zweer het je dat hij dat zegt, echt waar. Dat is het eerste zinnetje dat hij zingt. I'm prepared to dijkpop. I'm prepared to Zie je, I'm prepared to pop. Ik vind het echt geweldig. Ik kwam erachter en ik dacht van, nou, I'm prepared for Dyke Pop. Ja, ik vind het wel een, eh, een bijzonder dingetje om het zo te zeggen. Nou ja, leuk, leuk uh, dat ik weer een plaat verkloot. Dankjewel, Gijs. Graag gedaan, jongens. Lekker, I'm prepared for Dyke Pop. Nou ja, ze stonden niet op Dyke Pop, maar misschien ooit wel. Deze gasten ook niet, maar ja, misschien ook wel ooit wel. Good chart, I just wanna live. I need system in my house so I know when people are creeping about these people are freaking me just wanna live. lekker. En ja, dat is niet echt hard. Dit vind ik, dit is wel gewoon een rock natuurlijk. Dat eh, mag je niet onder hardcore laten vallen. Nou ja, misschien dat ik in het tweede uur nog even een uh, hardcore plaatje erop slinger. Maar ja, dat is maar net uh, hoeveel zin ik erin heb. Want ja, ja dat, dat hoor je allemaal in de tweede uur dan wel. eerst even verder met Gijs Favorieten. Er gaat weer een plaatje toegevoegd worden aan dat heel lange lijstje. Dat bestaat nu bijna uit een compleet A4'tje. En dan staat er zeg maar twee kolommen helemaal volgeschreven. Met lettertype 12. Dus als je het even ziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, er staan dus bijna 50 platen in, want er staan er 25 op één kolommetje. En dat schiet al aardig op, maar vandaag komt er dus weer eentje bij. En dat is ehm, de plaat waarvoor ik, maar ja, waarmee ik voor het eerst in aanraking kwam met dubstep, zeg maar. En ik zei het al, volgens mij niet alleen ik kwam er als eerste aan met één raak en aanraking met dubstep mee met deze plaat. Skrillex en bangerin komt in het lijstje van mijn favorietjes. boys. Shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout to all my boss boys. We rowdy. Shout to all my boss boys. Shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout to all my boss boys. Bangarang. Bass. People be favorietjes. De eerste plaat nou ja, waarmee ik in aanraking kwam met dubstep. En daar heb ik nog heel veel vol artiesten opgevolgd die mij eh, geïnspireerd hebben om, eh, om ze te draaien, om ze leuk te vinden. En eh, ja, dat vind ik hartstikke leuk. Even kijken, we moeten verder met ehm, de plaat van Jalf. van het eerste uur zit er alweer op. de plaat van Jalf is deze week van een, een band. En die speelt over anderhalve week live in de studio hier bij Dexon Drums Roll, weet ik. En die stonden afgelopen, volgens mij maandag zelfs nog bij het grote 3FM. Ik heb het over Reveler. sound. Are you strong enough to hold on? Four on the floor, just like a heartbeat. Refugee, you've come this far so close to the shore. You've been running through days and through nights, crossing borders to stay alive. Fall on the floor, tossing to the beat of this song. Are you strong enough to hold on? to the beat of this song? Are you strong enough to hold on? Four on the floor, like the heartbeat of the drum. Mijn naam is Paul van Vliet. Natuurlijk staan mijn kinderen in mijn testament, maar ze krijgen niet alles. Zij kunnen straks heel goed voor zichzelf zorgen. Miljoenen kinderen op de wereld kunnen dat niet, omdat ze niets hebben.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag Radio 501. Nu op Radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. yeah. So, um, wait a second, yeah. So, um, wait a second, yeah. So, um, wait a second, yeah. So, um, wait a second. And it's slithering under my door. And it's in my peripheral vision. And it's pouring up under my floor. It's whispering into my eardrums. shiny demon in the middle of the road. And he said, Play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other. Google, Google, Google, Google, oh. D en Tribute. En daarvoor Everything, Everything en Kaf, Kaf. Daar begonnen we mee dit uur. En ja, zo kunnen we er weer een, eh, een uurtje tegenaan, om zo te zeggen. Ik heb zo meteen nieuwe muziek voor je van The Wombats. Ik heb de band van de week Jump Jump Dance Dance nog voor de laatste keer. En ik heb in plaats van het eh, tweede hardcore plaatje... heb ik gewoon ook nog nieuwe muziek voor je meegenomen van Sjaak en Appa. Ja, en dus idee wie, wie de fuck zijn dat dan weer? Nou, dat hoor je allemaal zo meteen. Want eh, ja, dat, die... Ver nou ja, die hoor je eigenlijk echt uh, na, na, nadat, ik mijn, eh, mijn openingspraatje heb gedaan. Eh, eerst, ten, ten eerste, welkom in de tweede uur van de Oogtijd van Roland. Hi, het is hartstikke gezellig. Het is de 75ste en het, ik ben er nog een uurtje. Nou ja, nog 50 minuten tot 4 uur ben ik er. En ik heb van alles voor je meegenomen. Ik heb nog een, eh, een Horens, een vriend van de show, van je meegenomen vandaag. Die hoor je aan het einde. Ik heb de langste plaat die ik ooit ga draaien meegenomen. 10 minuten lang, maar liefst echt exact 10 minuten. Dus ik ben benieuwd hoe dat eh, valt bij de luisteraar. Ik heb dus eh, Jump Jump Dance Dance met Modern Eyes als laatste plaat van de, als band van de week zijnde. Ik heb de Wombats nieuwe single. Ik heb van alles en nog wat. En ik heb dus nieuwe muziek van Sjaak en Appa. Oh ja, en ik heb natuurlijk de pitchplaat nog om niet te vergeten. Het nieuwe item eh, donderdag in de première gegaan. En eh, ja, laat ik eerst nog even beginnen met die, uh, die aller supernieuwe muziek die ik eigenlijk vijf minuten geleden voor het eerst hoorde. van Sjaak en Appa. En die maakte deze plaat. En dat is de soundtrack van de film Wolf. En dat schijnt een hele goede film te zijn. Ik moet hem nog even zien. Hij is net uit. En ja, dit nummer, ja, ze hebben een hele cd opgenomen, Sjaak en Appa, als soundtrack van die film dus. En ja, dit is ja, als single uitgekomen. Stuntman hoor je als nieuwe muziek. van Sjaak en Appa. Stuntman heet hij uit de film eh, Wolf. En eh, ja, dat schijnt een hele leuke film te zijn. Die moet je dus maar even opzoeken. Het, eh, het zijn wel een gewelddadige film te zijn. En, over een Marokkaanse, wat was het, een bokser volgens mij. Maar ja, dat, dat, schijnt wel een hele leuke film te zijn. Dus moet je maar even opzoeken. Zo, en dan gaan we dan. De langste plaat die ik ooit ga draaien waarschijnlijk. 10 minuten lang Daft Punk en Too Long op jouw radio 501. Tot zometeen. Too long. Too long. Too long. long. It's long. been much too long. I feel it coming on. Long. The feeling's getting strong. Too it's long. been much too long. I feel it coming too on. Long. The feeling's in my bones. Too it's long. been much too long. I feel it coming too on. Long. The feeling's getting strong. It's too long. Been much too long. I feel it coming too on. Long. The feeling's in my bones. Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Yeah. At last, the long wait is over. The weight is off my shoulders. I'm taking all control, yeah heart set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? I see you feel the way I do. The so so true. The good feelings coming through set so free. I'm where I want to be to get much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's getting strong. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones. set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Can you feel it? Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? is 10 minuten lang. 10 minuten lang Too Long van Daft Punk op je radio. echt, dat is tot nu toe de langste plaat die ik gedraaid heb. Ik heb een paar weken terug heb ik Homecoming van Green Day gedraaid. Die duurt 9 minuten 23. En dat was tot, tot dusver het langste plaatje dat ik ooit gedraaid heb. Maar deze gaat het toch met een, eh, een paar seconden overheen. Ja, dat valt me dan op dat het echt heel erg lang is. Maar dat maakt helemaal niet uit, want ik vind het al een, eh, een fijne plaat. En eh, ja, wat ook een fijne plaat is, daar hoort dit muziekje bij. Ja, tenminste, ik heb het een beetje omgetoverd tot het, uh, het spitsplaatmuziekje. Ik moet er nog even aan, eh, aan wennen. Ik moet toch sowieso even een paar, eh, een paar extra achtergrondmuziekjes regelen. Maar dat komt allemaal goed. Dat is niet eh, jouw zaak natuurlijk. Ehm, de pitchplaat komt er weer aan. En ja, de pitchplaat is vandaag weer een hele foute plaat die ik al heel lang ken. Nou ja, jammer genoeg kan ik bijna wel zeggen. Want dit is echt een, ehm, een hele foute plaat. Het gaat om een Space Cowboy. Het dat, klinkt alleen ook al fout. En dat is eh, een eh, Franse DJ en producer genaamd Nick Dresti. En eh, diezelfde Nick Dresti die is ja, heel erg bezig met Lady Gaga geweest. Maar ja, dan met haar nummers en zo. In 2008 werkte hij samen met Lady Gaga. Hij heeft, speelde ook in de film video's van Pokerface, Just Dance en al die Lady Gaga hits. En hij heeft met, hem met haar getoerd. En hij, heeft, hij is voor mij ze zelfs nog een producer geweest voor het hele album van haar. Dus ja, en ehm, in 2009 had hij zelf een, eh, een, een, single uitgebracht genaamd Falling Down. En ja, laat dat nou toevallig vandaag eh, de pitchplaat zijn. Ik zal eerst even laten horen hoe je in het normaal klinkt. Het is echt een gigantisch foute plaat. Hij, dat klinkt ook niet. Het Engels wat hij zingt, dat klinkt ook niet. Het is helemaal niks. Dit is het origineel dan. Oké, van die dingen van de eh, Lady Gaga. Van die sampletjes put Het is echt zo'n plaat die ik nooit in zijn origineel op de radio zou draaien. Maar ja, daarvoor is eigenlijk ook de pitchplaat. Want vorige week begon ik daarmee met, eh, toevallig met Lange Frans. Dat, eh, dat zou ik dan misschien nog wel over kunnen overwegen om te draaien op de radio. Maar ja, dit gaat toch wel even te ver. En nou heb ik, uh, ja, nou heb ik die dus vandaag uitgekozen als, als pitchplaat. En ja, dat, dat het leuke is van die foute nummers. Dan kan je ze, ja, misschien heb je al van die, van die guilty pleasures. En die kan je dan toch op de radio laten, laten komen. En dan doe ik gewoon, dan zijn ze misschien toch net niet zo heel erg leuk. En dan worden ze nooit gedraaid op de radio. Dan draai ik ze wel, maar ja, dan gewoon even wat versneld. Want dit krijg je als je Space Cowboy 25% versneld. En daarom is dat vandaag de, de pitchplaat. Falling Down van Space Cowboy. I close my put my back against the wall, put my glasses on, and I don't see no one at all. I'm in my own world, and all that I can see is girls, girls, girls in the club. Them are rolling, boys, boys, boys at the bar. Them are balling, popping champagne them till the early morning. 2 a.m. Then I grab them are calling to the next spot where they drop and they falling down, down, down. people try to shut me down Put my music on And those people don't make a sound I'm in my own world And all that I can see is girls, girls, girls in the club Zie je, zo snel kan het dus gaan met zo'n plaatje. Als je die gewoon even een paar, een paar eh, tijdjes versnelt. Nou, ik moet eerlijk <laughs> zeggen, ik vind het. Eh, ja, ik, dit is echt sinds lange tijd hoor ik deze plaat weer eens geheel wel een stukje sneller dan normaal. <laughs> Maar ik, ik ga bijna zeggen dat ik het wel eh, een echte guilty pleasure aan dat uh, gaan vinden, zowat. Ja, ik vind het bijna nog een leuke plaat ook. Nou ja, ik moet er niet te hard op doen, want het is een beetje een, eh, een dingetje natuurlijk. Het blijft echt een reusachtig foute Als je die gewoon in zijn origineel hoort ook, dat, eh, het kan gewoon niet om het zo te En daarom was dat vandaag de pitchplaat. En hij duurde in zijn origineel drie minuten, maar volgens mij was ik nu in een 2 minuten 10 of zo al lekker er doorheen geknald. Misschien, niet, misschien wel sneller zelfs, maar ja, dat maakt niet uit. Het was wel een, even weer een momentje om een hele foute plaat op de radio te knallen. En woensdag gaat dat gewoon weer gebeuren. En heb jij nou hele foute platen die ik misschien op de radio moet, moet knallen? Tweet ze even naar mij, het want dan, eh, jouw meest, de meest foute platen die je kent. En wie weet eh, schrijf ik ze wel op een lijstje en eh, gebruik ik ze ooit wel in de pitchplaat. Dus of ga ik ze 25% versnellen of een keertje heel erg verslomen. Ja, of je hebt hele mooie nummers gewoon. Jouw favoriete, jou, of jouw hele mooie rustige nummers of jouw hele foute nummers. Eén van die twee. Even kijken, verder met eh, wel goede muziek. Dan kan dit muziekje ook wel weer even wat rustiger. Eh, rustiger. Dat eh, is meteen wat rustgevender ook meteen. Nieuwe muziek van de, de Wombats. Ja, deze plaat hoorde ik gisteren voor het eerst. Ze zijn deze week hebben ze een nieuwe single uitgebracht genaamd Your Body is a Weapon. Die gaat ook op het nieuwe album komen. Is voor de rest nog vrij weinig over bekend. Ze hebben ik, heb al, ik heb al een keertje een tweet geretweet van de Wombats op Twitter. Maar dat is ook wel weer, dat is voor mij vorige week of zo kwam. Maar dus dan kwam ik erachter dat ze dus een, nieuwe, een nieuw album uit gaan brengen. Het zou heel leuk zijn als ze daar ook omheen gaan toeren. Zou ik heel tof vinden. Maar ja, dit is dus de eerste single van de dat eh, nieuwe album. En ik vind het echt een super vette, super track om het zo te zeggen. Je moet maar even jouw eh, mening geven. Het gijslaagstreepje oog, want het Radio 501 of de website 501.nl slash live bij de chatbox. De nieuwe single van de Wombats, Your Body is a Weapon 80. track. De nieuwe track van The Wombats heet Your Body Is A Weapon. Ik ben echt heel erg benieuwd naar het nieuwe album. Eh, wat binnenkort is uitgekomen. Nou ja, dit is de eerste single dus. Nou, zeg in een maandje of drie 3, 2,5, 3, 4, dat er wel een eh, nieuw album is van uh, eh, de Wombats. Ik ben heel erg benieuwd en dat ga je natuurlijk voor het eerst horen in Hoogtijd van Roland. Want ja, ik ben wel redelijk fan van eh, deze Britse mannen. En ja, dat mag wel blijken ook natuurlijk. Ze staan ook in de lijst van favorietjes met, met hun, toch wel hun grootste hit volgens mij, Tokyo. En ja, dat, eigenlijk vind ik alles. Dus ik kan in principe gewoon alles op de, erop knallen, in dat lijstje knallen wat van de Wombats is. Hartstikke vet in ieder geval. Dit was dus de nieuwe single. fanen met andere muziek. Niet nieuw, maar wel hartstikke fijn ook. Empire of the Sun. Dit is We Are The People. December, heading for the city lights, 975. Of ik morgen nog hier ben is de vraag Want wat omhoog gaat komt ook weer omlaag Omlaag, omlaag, omlaag morgen weet. Vergeet nu al wat ik vanmorgen deed. Gaat goed met mij op dit moment. Weet niet of ik morgen dit nog ben. Misschien zijn er morgen zorgen weer. Heb geld in mijn zak, maar moet zorgen voor meer. Nooit tevreden, nooit genoeg. Maar toch zou ik alles zo overdoen. Karma's een bitch, ik heb niks met haar. Schuldig aan alles, maar heb niks gedaan. Ben benieuwd waar ik morgen sta. Maar ik weet nu nog niet of ik morgen sta. Denk aan nu, jij kent me nu. Waar de meesten willen zijn, daar ben ik nu. Ik heb geduld, maar wacht niet te lang. Misschien krijg ik nooit meer een nieuwe kans. je de vraag. Want wat omhoog gaat, komt ook weer omlaag. Omlaag. Wat omhoog gaat, komt omlaag. geen geluk, want dat had ik nooit. Zoveel gepakt, zoveel kansen vergooid. Vandaag regen, morgen komt de zon. Taalfeest, feest ik vaak tot de zon opkomt. Geen zorgen meer om een nieuwe dag. Wie zou me geven als ik er niet meer was? Hoge pieken, diepe dalen. Voor mijn leven boete kan ik niet betalen. Maak geld, maar ik maak het op. Stapel op en maak stapels op. Dus ik weet niet waar ik heen ga vandaan. En of ik morgen nog hier ben is de vraag. Want wat omhoog gaat komt ook weer omlaag wat omhoog gaat, komt omlaag. Wat omhoog gaat, komt omlaag. Wat omhoog gaat, komt omlaag. Omlaag. Omlaag. Ik kan je zeggen dat het veel beter gaat. Ik heb de keus voor mezelf gemaakt. Dat als ik voor de nieuwe single van Je Broer, Omlaag heet hij. En ik vind het een hele vette track, daarvoor Empire of the Sun en We Are The People. Zometeen heb ik eh, Jump Jump Dance Dance voor je als band van de week. De laatste plaat voor eh, de, gasten uit Los Angeles. Maar ja, tot die tijd heb ik nog een eh, nou, minuutje of 4,5 hoger ongeveer. Dus dan kan ik nog precies deze plaat draaien van Netsky. er een beetje fluisteren, want het is de whistle song. Whistle Song. En van de ex-band van de week gaan we naar de huidige band van de week. Ik heb het over Jump Jump Dance Dance. Het is hun laatste dag als band van de week zijn. Nou, maar ja, dat maakt helemaal niks uit. Want ja, zoals Netsky draaide ik, draai ik ook nog gewoon. Ondanks dat ze band van de week zijn geweest. Ja, en eh, Jump Jump Dance Dance gaat dat waarschijnlijk ook wel eh, goed komen. Je hoort nu Modern Eyes op jouw radio 501. Radio 501. Sam's leaving. Tim Knol met Sam, vriend van de show. Ik zal hem binnenkort maar eens even uitnodigen om een riedeltje te spelen in mijn eh, programma. Dat moet allemaal goed komen. Binnenkort komt zijn nieuwe album uit in november. En ja, als ik hem dan even uitnodig, zal hij waarschijnlijk wel even wat van alles vertellen. Zal ik hem even een flink interviewje onder, eh, onder de lijf stellen. En dan moet dat helemaal goed komen. Binnenkort is dus, eh, waarschijnlijk hier wel in, ergens in de studio te vinden. Tim Knol. Zo. Kijk, die valt er lekker in in ieder geval. Het zit er alweer op voor vandaag. Het was weer een, eh, een, eh, een gezellige show met een, eh, met een hele lange plaat erin. Met een uh, beetje erin. Ja, wat van alles en nog wat. Geen resume hoor. Want het is zo'n zo doorgezaagd en alles. Nou ja, ik, heb, ik zit, er, zit er dus weer op voor vandaag. Ik zou zeggen heel veel plezier met eh, Chris zometeen, met Thijs, met Thijs Media. Hij, eh, je hoort hem van 4 eh, tot 6 en dan ja, van alles en nog wat. En morgen is er weer een hele mooie programmering van, want voor mij 12 uur s middags tot laat in ieder geval, om het zo te zeggen. En dan begint het hele feest weer opnieuw en dan ben ik er woensdag weer. Hoor je mij weer van 4 tot 6 en donderdag weer van 4 tot 6 en vrijdag weer van 4 tot 6 en zaterdag. Dus is over een week, wat is nog heel ver weg hoor. Dat is mijn 79ste uitzending, is van uh, 2 tot 4. Maar ja, dat wat ik zeg, het is pas over een week, dus dat is nog hartstikke ver weg. Ik uh, zou zeggen, bedankt voor het luisteren en ik, ja, ik spreek jou waarschijnlijk later dan wel weer. Moet goed komen volgens mij. Sluiten we even af met een feestje. Dat, uh, dat kunnen ze ook al gebruiken, die jongens. Larrick and Love en Edwood. Tot volgende week. poisoned a thousand times. You think you're mighty, I believe you're swine. You're a disgusting. a pint? Do you want a friend or do you want a fight? I can see the tears on your face, so you may think this is just a joke. slave, but I'll stay free. If I'm not Edward, I'll never be Edward. Cause Eddie's just a drunken face. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek.